Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Duitse parlement steunt de plannen van bondskanselier Merkel om het Europese noodfonds te versterken. In de Bondsdag kreeg Merkel ook steun van de oppositie. Ze kreeg 503 van de 596 stemmen. Merkel zei in de Bondsdag dat Europa met de euro een stabiliteitsunie moet zijn en dat de Duitse welvaart nauw verbonden is met Europa. Daarom moeten volgens haar daadkrachtige besluiten worden genomen, zoals het versterken van het noodfonds EFSF. De steun van het parlement voor Merkels aanpak was nodig voor de eurotop vanavond. In Brussel komen om 6 uur de regeringsleiders van de 17 eurolanden bijeen voor cruciaal overleg over maatregelen tegen de schuldencrisis in Europa. Staatssecretaris Teven wil dat veel meer mensen hun straf uitzitten. Volgens hem zijn er nu zo'n 50.000 veroordeelden die hun straf ontlopen, omdat ze op de vlucht zijn of omdat hun woon- of verblijfplaats onbekend is. Om dat aantal terug te dringen wil Teven bijvoorbeeld dat deze mensen minder makkelijk een paspoort of rijbewijs kunnen krijgen. Ook maakt hij het eenvoudiger om veroordeelden onder de aandacht van de media te brengen. Amy Winehouse is overleden aan een alcoholvergiftiging. Ze had een promilage van bijna 4,2, zo is uit onderzoek gebleken. De zangeres overleed eind juli in haar appartement in Londen. In de woning zijn drie lege wodkaflessen gevonden. In de weken voor haar dood had Winehouse juist helemaal niet gedronken. Er zijn geen sporen van drugs in haar lichaam gevonden. De NOS en het ANP wekken bij het publiek het meeste vertrouwen als digitale nieuwsleverancier. Ze krijgen als beoordeling een 7,3. Dat blijkt uit onderzoek van marktonderzoeksbureau Newcom Research Consultancy. Het gemiddelde rapportcijfer voor kranten is een 6,4. Sociale media als Facebook, Hives en Twitter scoren qua betrouwbaarheid een onvoldoende. Het weer, wolkenvelden, maar ook af en toe zon. Alleen in het noordwesten nog kans op een bui. Middagtemperatuur rond 14 graden. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS. Dit is René Passet van de ANWB. De avondspits in de Randstad is begonnen met een paar korte files. Op de A10 West voor de Continental 4 kilometer en de A10 Zuid tussen de Rij en Amstel Business Park 2. Op de A12 Utrecht-Arnhem tussen Bunnik en Maarsbergen 2 kilometer. De A13 Den Haag-Rotterdam bij het Kempolderplein 5 de A15, Europort Rotterdam. Er staat bij Spijkenisse 5 kilometer, bij het Vaanplein nog eens 3. Op de A20 Rotterdam-Gouda, bij Terbrechtseplein 2 kilometer. De A27 Breda-Utrecht stond kapotte vrachtwagen tussen Hagenstein en Houten 2 kilometer. En op de A28 Utrecht-Amersfoort ook al file rijden.